1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Politie zijn opgestapt. Aanleiding is het onderzoek waaruit bleek dat een groot deel van het budget is verspild aan diners, feesten en andere uitspattingen. De ondernemingsraad zegt dat de geloofwaardigheid van de medezeggenschap is aangetast. We betreuren het dat onze collega's op straat hierop worden aangesproken, staat in een verklaring. In juni stapte de voorzitter van de ondernemingsraad al op, nu dus ook de meer dan 30 andere leden. De korpsleiding deed vorige maand aangifte tegen de oud-voorzitter. Volgens korpschef Akerboom valt het de andere leden aan te rekenen dat ze hem nooit hebben teruggevloten. In ruim twee weken tijd heeft de PvdA duizend nieuwe leden gekregen. Dat zei partijvoorzitter Spekman op tv bij Pauw. Volgens hem heeft geen enkele andere partij zo'n ledengroei... en blijkt hieruit dat veel mensen de koers van het land belangrijk vinden. Iedereen kan kortstondig lid worden van de PvdA om mee te stemmen over de nieuwe lijsttrekker. Spekman vindt het laf dat het opgestapte Kamerlid Monas zijn zetel niet teruggeeft. Volgens Spekman heeft Monas die zetel niet verdiend... omdat hij bij de vorige Kamerverkiezingen maar 2200 stemmen kreeg. De Zuid-Afrikaanse minister van Sport heeft openlijk ruzie met speerwerpster Sunette Viljoen. Zij won zilver op de Olympische Spelen en klaagt nu dat ze de bijbehorende premie van bijna 5000 euro niet heeft gekregen. Volgens de minister wilde Viljoen de premie niet. Maar de speerwerpster spreekt dat tegen. Als sporter heb je dat geld juist hard nodig, zegt ze. De minister twitterde vervolgens dat Viljoen de arrogantste en ondankbaarste persoon is die hij ooit heeft ontmoet. Voor de Olympische Spelen hadden de twee het ook al met elkaar aan de stok. Viljoen betwijfelde toen of de premies wel zouden worden uitbetaald. De minister noemde dat toen gezeur. Het weer, langs de kust nog een enkele bui.